Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Telegraaf uitgesproken tegen het toenemende antisemitisme in ons land. Kritiek op Israël, oké. Jodenhaat, nee. schrijven ze op de achterzijde van de krant. Tientallen BN'ers benadrukken dat de stellingname geen solidariteitsverklaring is met de Israëlische regering. PVV-fractievoorzitter Wilders twittert dat hem ook is gevraagd de advertentie te ondertekenen, maar dat zijn naam er niet is bijgezet. Namen van andere politici staan wel op de lijst, zoals SP-fractievoorzitter Roemer. Verder staan er ook mensen op als oud-premier Jan-Peter Balkenende, voetbaltrainer Louis van Gaal en cabaretier Joep van het Hek. De prijs van een dagje uit is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Kaartjes voor een dierentuin, museum of attractiepark zijn 20% duurder geworden... en bioscoop, theater en festivals werden zelfs 25% duurder. Volgens het CBS komen de prijsstijgingen door het verdwijnen van veel subsidies. Verder moeten attractieparken hun investeringen in nieuwe attracties terugverdienen... en is de concurrentie toegenomen, ook van koopzondagen. Actievoerders hebben vanochtend de Scheveningse pier gekraakt. De 15 krakers runnen in een gebouw vlakbij, een sociaal-culturele vrijplaats. Maar de gemeente wil daar een zeilcentrum bouwen. Krakers vinden dat er genoeg ruimte is om ergens anders een zeilcentrum neer te zetten. Bovendien staan er volgens hen andere zeilcentra leeg. Krakers hebben de pier uitgekozen omdat het een Scheveningse icoon is. In Steenbergen is een werknemer van verzorgingshuis Onze Steden op non-actief gezet, want hij zou een hoogbejaarde bewoonster hebben mishandeld. Meer wil de zorginstelling niet zeggen. Het incident is gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Officier van Justitie moet nog bepalen of de man wordt vervolgd. Het weer geregeld zon, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen de knooppunten Lunetten en Oude Rijn 2 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. Tot zo voor de verkeersinformatie.